Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Zeewolde de politie denkt dat het lichaam van Anne Faber daar verborgen is. Een woordvoerder zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de vermiste vrouw van 25 in dat specifieke deel ligt. Om wat voor informatie het gaat, bijvoorbeeld een bekentenis van verdachte Michael P., wil de politie niet zeggen. Het gebied is afgezet en forensische experts doen er onderzoek. De politie hoopt het lichaam aan het einde van de dag gevonden te hebben. De oppositie richt in het debat over het regeerakkoord de pijlen op VVD-leider Rutte. De SP vindt dat hij een kul verhaal vertelt als hij stelt dat de gewone Nederlanders er de komende jaren op vooruit gaan. Volgens Roemer gaan mensen met een bijstandsuitkering en waaijongers erop achteruit. PVV-leider Wilders vindt dat Rutte de gewone Nederlanders belazert... door mensen die hun huis hebben afbetaald een eigen woningforfait te laten betalen. Rutte noemde dat een pijnlijk plan, maar wel verdedigbaar. De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar niet met 70 euro per jaar, maar met veel meer. Volgens een prijsvergelijker valt de rekening ruim 150 euro hoger uit. Vereniging Eigen Huis heeft het over 200 euro extra per jaar. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat huishoudens volgend jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan energie. Dat bedrag is volgens prijsvergelijker Pricewise hoger. Onder meer omdat er over het gasgebruik meer belasting moet worden betaald. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa neemt zoals verwacht grote delen van het failliete Air Berlin over. Volgens Duitse media worden vanmiddag de handtekeningen gezet. Naar verwachting betaalt Lufthansa anderhalf miljard euro. Daarmee krijgt de maatschappij er zo'n 80 vliegtuigen bij. Waarschijnlijk zullen die gebruikt worden om prijsvechter Eurowings te laten groeien. Air Berlin vroeg in augustus faillissement aan. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt 14 tot 17 graden bij een frisse westenwind. Morgen blijft het bijna overal droog en komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt dan 19 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.